Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De bond ACP gaat zich op 1 juli afsplitsen van de vakcentrale CNV. De ACP zegt dat de bond binnen de centrale te weinig te zeggen heeft om invloed te kunnen uitoefenen. Volgens voorzitter van de Kamp heeft de bond op allerlei niveaus geprobeerd de centrale een andere koers te laten varen, maar is dat niet gelukt. Het CNV heeft voor ons geen meerwaarde meer, al dus van de Kamp. Volgens hem hebben de bondsraad en de ledenvergadering bijna unaniem besloten om uit de vakcentrale te stappen. De militaire vakbond ACOM denkt erover om zich af te splitsen van het CNV, maar is nog niet zover. De Rotterdamse politie heeft bij de Heinenoordtunnel een automobilist aangehouden die een ambulance langdurig hinderde. De ambulance was onderweg naar een spoedgeval en had zijn zwaailicht en sirene aan. De automobilist ging op de A29 tussen Numansdorp en Oud-Beijerland vlak voor de ambulance rijden, waardoor die vaart moest minderen. Kort daarna liet de man de ambulance passeren om er vervolgens vlak achter te blijven rijden omdat ook dat gevaar opleverde, moest de ambulance opnieuw rustiger gaan rijden. De automobilist is bij de Heinenoordtunnel van de weg gehaald. De politie vindt dat de man eigenlijk geen rijbewijs zou mogen hebben. Zijn geestelijke gesteldheid zou dat niet toelaten. Twee van de vier Amerikaanse mariniers die op een video plassen op de lijken van Taliban-strijders zijn geïdentificeerd. Een anonieme functionaris heeft dat gezegd tegen de BBC. De legereenheid van de vier militairen zou inmiddels bekend zijn. De militairen zijn naar verluid in september teruggekeerd uit Afghanistan. De Amerikaanse ministers Clinton en Panetta hebben de actie van de mariniers scherp veroordeeld. Beide spraken van verwerpelijk gedrag. Het Amerikaanse Marine Corps heeft een onderzoek ingesteld. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en vooral in het noorden is er kans op een bui. Het koelt af naar een graad of drie.